Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Israël gaat per direct weer humanitaire hulp toelaten in Gaza. Premier Netanyahu zegt dat het gaat om een basishoeveelheid voedsel. De afgelopen 2,5 maand liet Israël helemaal geen hulp meer toe. Daardoor zijn volgens hulporganisaties de voedselvoorraden nu op... en tienduizenden kinderen zijn al ondervoed. In de buurt van het Groningse dorp Finsterwolde heeft de politie gisteravond een grote zoekactie gehouden naar twee ontvoerde kinderen. Die heeft voor zover bekend niks opgeleverd. Er werd gistermiddag een Amber Alert uitgegeven voor de jongen van 10 en een meisje van 8. Ze zouden zijn meegenomen door hun vader, een man van 67. Bij de parlementsverkiezingen in Portugal heeft de centrumrechtse partij van premier Montenegro gewonnen. Hij werd onlangs nog weggestuurd door het parlement vanwege beschuldigingen van corruptie. Hij zou profiteren van een bedrijf dat hij op naam van zijn vrouw had gezet. Met de uitslag van deze verkiezingen komt Montenegro weer terug... al heeft zijn partij geen absolute meerderheid behaald in het parlement. Vergeleken met de vorige verkiezingen heeft de radicaalrechtse partij Chega flink gewonnen. Rusland houdt een olietanker vast die vanuit Estland op weg was naar Rotterdam. Het schip vertrok gisteren en voer een stuk door Russische wateren. Dat is een gebruikelijke route, daarover zijn afspraken gemaakt. Maar de olietanker werd door de Russen tegengehouden en ligt nu voor anker. Vermoedelijk wil Rusland een boete opleggen. Estland denkt dat de actie te maken heeft met een incident van afgelopen week... toen de marine van Estland een schip van de Russische schaduwvloot wilde controleren. De bemanning werkte niet mee en Rusland stuurde een gevechtsvliegtuig om het schip te beschermen. Het weer, het koelt vannacht af naar 4 tot 9 graden. Hier en daar kan wat mist ontstaan.